Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Amerikaan van 32 die twee jaar geleden bij de bestorming van het Capitool... een politieman met pepperspray aanviel, is veroordeeld tot ruim zes jaar cel. Ook moet hij 10.000 euro betalen. De agent van 42 overleed een dag later aan een beroerte. Volgens artsen ging het om een natuurlijke dood... maar speelde het geweld waarschijnlijk wel een rol bij de beroerte. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in een gesprek met de Telegraaf... hard uit naar de PvdA en GroenLinks... die straks in de Eerste Kamer één fractie vormen. Met het oog op de statenverkiezingen van 15 maart waarschuwt Rutte dat de twee linkse partijen een graai in de portemonnee zullen doen door minstens negen belastingen te verhogen. De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de huidige coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. Het Afrikaanse eiland Madagaskar wordt al een week geteisterd door een zware tropische storm. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 24 mensen om het leven gekomen. 21 mensen worden vermist. Regenval en overstromingen zijn wegen onbegaanbaar geworden. Duizenden huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. In Markelo in Overijssel zijn twee jonge oplichters opgepakt... dankzij de hulp van dorpsbewoners... die de signalementen hadden verspreid via WhatsApp-groepen. De twee hadden de man van 69 opgelicht door zich aan de deur voor te doen als bankmedewerkers. Kort daarna kreeg hij argwaan en ging achter de oplichters aan, maar hij werd toen mishandeld. Dorpsbewoners schoten te hulp door achter het tweetal aan te rennen en lokale WhatsApp-groepen in te schakelen. Daardoor kon de politie in Markelo de twee mannen van 18 en 19 snel aanhouden. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt rond de 3 graden.